De demissionaire premier zei dat tijdens een campagnebijeenkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Nijmegen. Hij zei niet welke ministeries hij zou willen opheffen of samenvoegen. Terugkijkend op de val van zijn vierde kabinet zei Balkenende dat het CDA geen partij voor weglopers is. En hij verweet de PvdA-ministers dat zij dat wel zijn. Tegelijkertijd zei hij ook dat hij niet wilde zwarte pieten. De pilotenstaking bij de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is opgeschort tot 8 maart. Met ingang van morgen wordt er weer gevlogen. Dat compromis hebben de pilotenvakbond en Lufthansa bereikt voor de rechtbank in Frankfurt. De stakende piloten hadden tot en met donderdag het werk willen neerleggen. Zo'n 4000 piloten verzetten zich tegen de inkrimping van het personeelsbestand. Vandaag zijn bijna 900 vluchten geannuleerd luchtverkeer in Europa wordt deze week getroffen door meer stakingen. De Franse luchtverkeersleiders hebben aangekondigd dat ze de rest van de week het werk neerleggen. En in Griekenland wordt woensdag niet gevlogen. Vandaag heeft het cabinepersoneel van British Airways ook besloten tot stakingen, maar het is nog niet duidelijk wanneer ze het werk neerleggen. Ondanks hevige protesten van Argentinië is Groot-Brittannië begonnen met het boren naar olie bij de Falklandeilanden. Het olieplatform ligt zo'n 100 kilometer ten noorden van de eilanden. Argentinië is fel tegen de boringen, omdat het de eilanden beschouwt als eigen grondgebied. Maar volgens de Britten ligt het platform in Britse wateren en heeft Argentinië geen recht van spreken. De spanningen namen vorige week toe toen Argentinië bekendmaakte dat al het scheepverkeer naar de Falklands toestemming moet vragen aan de Argentijnse autoriteiten. Zo is het moeilijker om boormaterialen naar de eilanden te brengen. Argentinië heeft in zijn protesten steun gekregen van Brazilië en Venezuela. Het weer, eerst nog veel regen. Vannacht vanuit het westen wordt het droog. Minima van 0 tot 5 graden.